Visser met NOS-journaal. De downloadsite The Pirate Bay moet blokkeerd door de providers KPN, UPC, Tele2, T-Mobile en Telfort. Dat heeft de rechter bepaald. De auteursrechtenorganisatie Brein daagde de internetproviders vorige maand voor de rechter. Eerder moesten Ziggo en Access for All de downloadsite na een rechtszaak met Brein blokkeren. Internetgebruikers kunnen via de Pirate Bay muziek, films en software downloaden. Het downloaden van bestanden is in Nederland niet strafbaar. Het aanbieden van de bestanden met auteursrechten wel. De neef van topcrimineel Dino Soerel is gisteren aangehouden. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Hij is verdachte in een lopend onderzoek van het landelijk pakket naar drugscriminaliteit. Dino Soerel is onlangs veroordeeld tot zeven jaar voor zijn rol als leider van een internationale drugsorganisatie. Nu ook is hij de hoofdverdachte in het liquidatieproces. Een woordvoerder van het landelijk pakket wil niet ingaan op de arrestatie van de neef van Dino Soerel. Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft 10% van de aandelen van KPN gekocht, blijkt uit een melding bij Autoriteit Financiële Markten. Morgan Stanley heeft de aandelen vrijdag al gekocht, nog voordat het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel deze week liet weten een belang van 28% in KPN te willen nemen. Voormalige Nederlandse staatsbedrijf heeft dat afgewezen omdat het bod te laag was. GroenLinks-leden die lijsttrekker willen worden mogen dat bekendmaken. De partij heeft het verkiezingsreglement aangepast. Eerder was het kandidaten tot 31 mei verboden over een sollicitatie te praten. Op die datum worden de kandidaten bekendgemaakt. Op de website van GroenLinks staat dat de regel is geschrapt omdat die tot rare situaties leidt. Vorige week meldde Haagse bronnen dat naast partijleider Jolande Sap ook het Kamerlid Tovik Dibi lijsttrekker wil worden. Het weer, stevige bui, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk zware windstoten. 18 graden aan zee, 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad de dagelijkse file op de ring van Amsterdam, de A10 West voor de Continental 4 kilometer en een lange file op de A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 12 kilometer na een ongeluk met drie vrachtwagens.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 it gets to be I wanna get in the zone I wanna get in the zone the zone. If you really want it, better settle up and get your rhythm Tryna hit it, you can die in a minute I'ma take your own I'ma take your own All the people on the floor Let me see you dance.